Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere burgemeesters willen een landelijke mondkapjesplicht. Op dit moment geldt een dringend advies om in de openbare binnenruimte... zoals winkels en theaters een mondkapje te dragen. Maar je moet het niet. Volgens de Utrechtse burgemeester Den Oudste leidt zo'n advies tot verwarring, zegt hij tegen RTV Utrecht. Als je buiten hem niet ophoeft, maar elk openbare gebouw wel... dan helpt dat denk ik uiteindelijk toch. En we gaan steeds meer die kant op. Ik denk dat het verstandig is in de fase waarin we nu zitten om het nu te verplichten. volgens de burgemeester heeft het geen zin om dat in de ene regio wel te verplichten en in de andere niet. Hij pleit voor een landelijke plicht. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb pleit al maanden voor zijn mondkapjesplicht. Op de cardiologieafdeling van een ziekenhuis in Almelo is corona uitgebroken. Volgens RTV Oost zijn vier patiënten en elf medewerkers positief getest. De patiënten zijn overgeplaatst naar de coronaafdeling van het ziekenhuis. De besmette medewerkers zitten in thuisquarantaine. Door corona zijn het ook zware tijden voor fabrikanten van bitterballen. We gaan al maanden minder naar het café en dus worden ook een stuk minder bittergarnituurtjes besteld. Nu we in de tweede golf en in de herfst zitten, stort de verkoop nog verder in, zeggen meerdere producenten tegen nu.nl. Er zijn vier mannen opgepakt voor het mishandelen en bedreigen van een conducteur in Haarlem. De mannen van 17, 18 en 23 zaten in de trein zonder mondkapje en zonder te zijn ingecheckt. Toen de conducteur zei dat ze bij het eerstvolgende station moesten uitstappen, werd hij in zijn gezicht gespuugd. Op het station stapten de vier en de conducteur uit, zegt de politie. Het viertal liep weg maar de conducteur zegt dat drie van hen terugkwamen het perron op... en vrijwel direct op hem begonnen in te slaan. En ook moest het slachtoffer een kopstoot incasseren. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien om zich te melden. Het weer nog. Vanavond en vannacht heb je kans op een bui. Het weekend veel regen en wind. Morgen heb je daarbij ook kans op hagel en onweer bij maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Knopen Weert is de vertraging 20 minuten. Er staan een kapotte vrachtwagen, Eén rijstrook is dicht.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 The one and only DJ Dion Sydney in de tweede uur. Tussen 10 en 11. The one and only. DJ JK. En ik zag op Twitter de hashtag Stay Home. Nou, dat interesseert me niet. Als je ziet maar aan hebt staan. In de auto. Illegaal feest. Wij zijn gewoon jouw huis-DJ. Vanavond jouw house-DJ. Dit is hier, het zet hem gerust wat harder. Schenk een drankje in voordat het ook niet meer mag. Met nu, Dion Sydney Live. need someone to pray. Yeah. do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you lie to me? Do Do you lie to me? You said it was L-O-V-E, now we don't even speak I know you didn't need me, what is all this about? I didn't come for no clout, I get mines and I'm out I'll survive any drought, feelings are not allowed I go all the way down, yeah We could go somewhere where we don't get service We can sit back and smoke, smoke all day shirtless I keep on going, in out of your, of your would be Thursday, but I don't think you're You say that you love me, got to there. Why do you lie to me? Lie to me. downstairs at the bar, park too far. downstairs, downstairs. I said, meet me downstairs at the bar, park too far. I said, meet me downstairs, downstairs, downstairs. I said, meet me downstairs, downstairs, downstairs. I said, meet me downstairs, downstairs, downstairs. I said, meet me downstairs at the bar, park too far. thinking about it too. Yeah, you know we grew up together, broken in this small town, trying to make our way out. And I know you're feeling the pressure, so let's call this thing out. You know the truth, I ain't got nothing but you. I ain't got nothing but you. I ain't got nothing but you. is het lekker hoor. DJ Dion niet hier in de mix. Met de Mike McCool remix van Habit. Alleen aan dit mooie er komt ook wel weer een einde. Zometeen naar het nieuws weer verkeer van 10 uur. Gewoon nog lekker een uur lang. See it. Sessions. Met zometeen the one and only DJ JK.